Monkeys. And I bet that you look good on the dance floor. Nou, dan heb je het goed mis. Ik kan namelijk niet dansen. Althans, als ik nuchter ben. Goed. Is, je dus denken, is nu, nu wat ik kan verwachten de rest van de avond? Ja, dit is wat je kan verwachten de rest van de avond. Ik eh, lul slap en ondertussen draai ik eh, fatsoenlijke muziek. Nou, daar komt een beetje op neer. Ik ga straks nog eh, bellen met de Cumulatiest, maar dat komt allemaal straks. Eerst heb ik hier, nou, gewoon een dikke hit. Dikke hit jongens. Ginger Ninja en Sunshine. everyone gets blue about something sometimes. The, loneliness and the sadness, personal problems, everyday life, the desire for release from long hours of labor, and the hope for a better life hereafter. En jongens, is het zomer? Ik word wordt hier vrolijk van, gekken? Kidda, strong Together en we gaan gewoon door. Dio en de Mad. En weer een van de andere hete mp3's die ik voor je heb meegenomen. Hey, dit is Baby. Uh, yeah, ik ben op zoek naar mijn baby. Uh, yeah, check it out, oké. Okay. Zwarte bril, zwarte shirt, spijkerbroek mijn hele leven jongen ben ik naar die meid op zoek En na al die tijd zoek ik er nog steeds Ik heb alles wat ik wil, maar één ding aan het breken Dat is mijn baby Zie elke morgen als ik opsta Ben jij degene die ik zoek Je zult ervoor dat ik kapot ga Met de dingen die ik doe Ik vind het leuk hoe ze kijken, en hoe ze lopen. Al jaren zoek ik zo een meid, maar ik zoek je dood A Aan shit, de leiders alsof je van naar de zweet En ik kan er niet tegen, het doet er helemaal niks Dat ik op de radio kom met mijn koffie en clips En ze vragen me niet eens wat ik nou doe op tv Ik zeg ik ben een superster, maar dat boeit er geen reet Zogenaamd is ze honest, zij is niet als de rest Maar ik weet wel beter, binnenkort is ze verliefd op me gek Ze is wat down met mij, maar niet met mijn raps En als je niet weet over wie ik je heb, het is mijn baby morgen als ik opsta Ben jij degene die ik vroeg Je zorgt ervoor dat ik kapot ga Nee, de dingen die Het maakt mania, uit, maakt niet uit Wat je nu in het doet Zolang je doet wat je doet Je maakt me lui, maakt me Want je doet het zo goed Dus baby, doe wat je doet Ik vind het vet Ze zegt ze houdt voor rock'n'roll Lenny kwijt en de Rolling Stones Jimmy Hendrix, ja die shit pompte ze ook En de mad, ik zeg je ze vonden de dood Zeker het diepe meisje wat van ik baby's wil En ik ga naar beneden, hou je benen stil Laat me je... Ah, schatje, ja, je weet het deel. En die motherfuckers denken dat ze kunnen komen, maar niet bij deze kill. Praat niet met andere meisjes, ja, dan wordt ze gemeen. Dan scoort ik al die chicks in het zonnebeplein. Heb je me nodig, roep mijn naam en dan kom ik Rijk. Moerdijk FM. Killers, Spaceman. En weet je nog dat ik vorige week, of eh, twee weken terug eigenlijk, eh, probeerde te bellen met een eh, dude die... Um, zeg het is, rijles aanbood in ruil voor Natura. Nou, ik ga het gewoon deze week weer proberen. Maar deze keer is het een, iemand die zegt dat hij zijn pc's kan fixen. Het is een hele vieze, vieze man. Ik ga hem zo even bellen. Gewoon hoop dat hij opneemt. Ik probeer het maar één keer deze keer. Dit is The Whitest Boy Alive en 1517. voicemail? Hallo? Kan uw oproep niet <laughs> beantwoorden op dit moment. Bammer, oké, jammer. Achter na de toon. Het was uh, Jantje 400 van seksmarkt.nl. Die uh, biedt ehm, computerproblemen opruimen. Eh, computerproblemen lost die voor je op voor een geil van seks.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 En daarvoor dus eh, probeer ik te bellen met een of andere viezerik die dacht dat hij uh, eh, PC's kan fixen in ruil voor seks. Wil je hem ook bellen? Het kan hoor. 0642478203 Krijg je een of andere oude Rotterdamse smeren aan, je, aan de lijn. Hè? Leuk. Goed, eh, daarvoor draai ik trouwens Milk Sugar versus Via Condios en Hey Na Na Na, dat je dat ook weet. Zijn we helemaal bij? Mooi. Dit is Scout for Girls en Punch Girls. She passed, she's class. Candy for the eye and a twinkle in a smile. And she looks like butter wouldn't melt. Uh uh oh. He's bewitched. Her daddy's rich. You can see she comes from money, but she's still a little honey. And it looks like butter wouldn't melt. Oh no. He stuttered. Uh uh uh uh uh oh. I never thought I'd say this, but I think you're so. Oh, oh, oh, awfully nice is alright. She said divine. He was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Posh girls have good but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. She seems pristine, but don't be deceived, cause she's not that naive, even though it looks like butter wouldn't melt. He had a fright uh, that night. She opened his eyes to a world of surprise. And the butter, oh, the butter, it had gone, it had gone. She goes, oh, oh, oh, oh. with a twinkle in her eye, she said, Oh, my Timmy, oh, oh, oh, oh tonight, tonight was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. There's nothing like a little bit of class, wrapped up in a perfect ass. There's nothing like a little bit of class. The boy Posh girls and commanders, but they go like the clappers Cause they never got to hang around with boys at school Posh girls and commanders, but they go like the clappers Cause they never got to hang around with boys at school There's nothing like a little bit of class Wrapped up in a perfect ass There's nothing like a little bit of class The poor boy never stood a chance Keizerrijk met Koert de Keizer. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. Uh, I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, uh-huh. see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. Pharaoh, the phantom. Exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SC and double O P D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, see we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red bean. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I pull the best weed cause I got it going on. kan het ook. hey, ik hoor je denken. Je hebt nog helemaal geen nummer gedraaid over ondergoed. Nee, sorry jongens. Uh, ben ik ook veel te laat mee. Zal ik snel weer doen? Dit is Royal Republic en Underwear. are you doing on the floor? de Keizer met Keizerrijk. van de Wombats, Jump Into The Fog. En dat brengt ons alweer bijna op het einde van het eerste uur keizerrijk. Oh, we zijn halverwege. Dus dat betekent dat er nog, gewoon nog een uur vetheid komt. Uh, we sluiten af met Moke en Last Chance. don't seem too late als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Dit is Brabants leukste. Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Martin Solveig, Dragonet, hello. Ondertussen zit hier iemand zijn, eh, zijn oude witte Lincoln eh, op te start, ik weet het ook niet. Volgens mij is het de, Gaslight Anthem, want uh, de nummer heet ook Old White Lincoln. Dus dat is redelijk logisch. Goed, <laughs> tot zo daar. Hello. Trick Six en Improper Dancing. Wat volgens mij vanavond wel gaat gebeuren in de Pieter Riet. Ik hoorde dat er vanavond een feestje was. Dus die jongens zijn weer eens een keertje open. Dan nou, gezellig. Eh, ik ga er niet heen. Ik ga ergens anders naartoe met mijn hoofd. Space Jacks, where's your head at? Keizerrijk. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a twist. Squished a rotten peach in my fist. And dreamed about you, woman. President of the United States of America. Met een prachtige Peaches. Wat volgens mij nog steeds gewoon over beffen gaat. Maar goed, dat ben ik. Hè? Ik ben gewoon een smerop. Ik zat van de week de tv te kijken. Ik keek naar um, Ali B op volle tour En dat is serieus best een leuk programma. Deze week was de gast eh, Daryl. En die ging samen met Bonnie Sinclair gingen ze elkaars nummer af. Je moet wel even checken op uitzending gemist. Heel vet. En ik dacht ik, oh ja, Daryl die heeft best wel een leuk hitje, dus laat ik die ook gewoon eens draaien. Oké, okay, het is de man die hier weer staat in je face. Meest gehaat in de game, omdat ze niet kunnen met dit en dit. Je weet het zelf, ben een baas in de race. Waar ik sta, nummer 1. Laat die mannetjes maar zitten, zitten. Je kan niet tippen, homie, want mijn skills die blijven bouwen. En het draait de volle toeren, die shit is niet bij te houden. Je kan op mij vertrouwen, wat ik spit is true. Ik ben fit, ik ben niet moe, maar die, dit is wat ik doe. Ik ben al binnen, bro, kijk hoe ik het binnen haal ver voor je, laat je verbaas in het midden staan Ik wil voor de finish gaan, ja de nummer 1 A-Town represent 8002 Yo, ik stop niet, ik kan wel liegen maar verliezen is geen optie Dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet We zeggen 1 1 1 1 1 1 genoegen meer kan nemen met de tweede plaats Jarenlang op nummer 1 gestaan, ik ben nog steeds de baas Rappers weten hedendaags niet eens meer wat ze zoeken moeten motherfucker slappe zakken, gaan maar in je broekje poepen Ali B doet de groeten, bek dicht, move je voeten We moeten stappen maken, en ja je mag me haten Want ik neem het van je over en ik zal niks achterlaten Niet eens een kleine beetje, verkoop je kleine reetje En valt te stil, dan is de koning en de maakt dit weet je Ey, ey, AUB, uit de weg voor Ali Kom ik bij de finish, nou dan neem ik het tsunami mee hey, yo, ik stop niet, ik kan wel liegen, maar verliezen is geen optie Dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet We zeggen ey, ey, yo, en ey, ey, yo, en Ey, ey, yo, ik stop niet, ik kan wel liegen, maar verliezen is geen optie Dus denk maar niet dat je mij straks kapot E Wil je rollen over straat, mami BEL Want ik speel geen spel, ik ben dan toe lauw Dominant op het veld en dominant met jou Journalisten lullen veel, ik heb scheid aan dat Beter dat hij zelf speelt voor die mij aanpakt Wat moet jij nou grap, hou je muil oké Zag je ooit een voetballer met een stijl als deze? Zeg voor wat je waar bent, laat zien wie de winnaar is Er is maar één kampioen je ziet wie het echt is. Ver voor wat je waar bent, laat zien wie de winnaar is. Wie de winnaar is. Kampioen en ik laat je zien wie het echt is. Slecht, slecht, zet door, niet stoppen, blijf poppen. Je moet de finish halen, je kan toch niet zomaar stoppen. Je houdt iedereen, versnij één voor één. Hey yo, ik stop niet, ik kan wel liegen, dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet We zeggen hey, hey, oh, en hey, hey, oh, Hey, hey, yo, ik stop niet Ik kan wel lichaam maar verliezen is geen optie Dus denk maar niet dat jij mij straks kapot to stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why? I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. is het ver. Uh, They Might Be Giants, Boss of Me. Dus uh, leader van eh, de sitcom Malcolm in the Middle. Dat je dat ook even weet. Ik ga zo meteen even bellen met de... Koorts Kumu. Artiest van zometeen. Ik, eh, ik heb met hem afspraak gemaakt dat ik hem even kan bellen. Gewoon om te vragen, weet je, wat zijn beweegredenen zijn. En zijn inspiratie en... Goed, ik ga net doen alsof ik het interessant vind. Maar goed, het komt zo zometeen eerst... De Red Hot Chili Peppers en Around the World. en Staan Plein Pour Moi. En het is tijd voor de Nederlandse artiest van de week. En het is eh, Frans Mokum. En Frans Mokum heb ik aan de telefoon. Hallo Frans. Goedenavond. Alles goed? Ja hoor. Ik, eh, elke week eh, bel ik altijd met een, met een Nederlandse artiest. En deze week ben jij aan de beurt, Frans. Dat is heel fijn. Ik, ik had toch een vraag. Ik zag op je, op je website, fransmokum.com, dat je, je komt uit Groningen en je woont in Friesland. Maar je noemt jezelf Frans Mokum. Dan mag je toch even uitleggen aan mij. Ja, vreemd is dat, hè? Nou, ik ben geboren in de stad Groningen. Mhm. En in de tijd eh, terechtgekomen in Friesland. En mogen komt van, eh, van een café, Klein Mokum uit Groningen, waar mijn vader is grootgebracht. Aha. En die leeft niet meer, en vandaar. Oh, ik dacht, dit is een, Amsterdam-liefhebber eh, of zo, maar dat is een, van het nou café. dat, ook, maar <laughs> dat, is niet de reden omdat het, dat het mogen is geworden. Ah, goed verhaal, goed verhaal. Zeg, ik, straks ga ik zomerzon draaien ja. En schrijf, heb je die zelf geschreven? Uh, eh, Zomerzon is eh, zelf, nou, mede met een, eh, een collega waar het nummer ook is opgenomen. Ja. Uit Harkema, in een dorpje verderop. dat is van de CD Zomer en daar staan een drietal nummers op. Ja, ja. Die zelf geschreven. En het tweede nummer, Jouw Mooie Ogen. Ik weet niet of je in de gelegenheid bent om die ook nog even te draaien. <laughs> ik zal zo even kijken, Frans. Dat nummer is speciaal geschreven voor mijn vrouw. Oh, kijk aan. En dat heeft een hele eh, verder, dat heeft een achterliggende gedachte, maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Oké. Maar eh, ja goed, er zijn meerdere cd's in omloop. En, eh, maar zomerzon, of zomer is de eerste cd die officieel is uitgebracht. Ah, kijk aan. En uh, waar haal je dan je inspiratie vandaan, behalve je vrouw? Zomerzon is gewoon uh, lekker zomerzitje. Nou, gewoon een lekker vlot nummer. Ja, eh, ja die, eh, we proberen dan eerst een, eh, een, couplet in elkaar te draaien en daaromheen wordt uh, uitgebreid. En mhm. ja, zo ontstaan er nummers eigenlijk. Ja, ja. Heb, je, heb je voorbeelden, Frans? Aan wie je probeert te spiegelen? nou, voornamelijk is over, nou, in eerste plaats is André Huis natuurlijk een heel groot Ja, wie niet En ja, Peter Beens en Koos Albers, Dirk Meeldijk, ja, het, het Koos, ja, ook een van mijn favorieten. Mm Ja, ja. En eh, die vrouw in die clip is dan ook je vrouw, eh, Frans? Nee. Nee, <laughs> dat is een actrice. Dat is gewoon een, uh, een figurant in de clip. Ja, dan weet ik niet welke, over welke clip dat Van Zomerson heb ik het over, hè? Dat is, Ja, nee, dat is gewoon een figurant. Oh, kijk aan. Oh, dan, dan zal ik daar verder niet over doorvragen. Ik zag, ik zag dat je, ehm, je agenda was leeg. Heb, heb je binnenkort optredens? <clears throat> Nou, agenda hou ik bewust leeg, want er zijn mensen die, die controleren van alles natuurlijk. Mm en dan bedoel ik eh, de mensen die eh, heel, heel vlot zijn met blauwe enveloppen. Oh. <laughs> en daar, eh, ja, daar worden vervolgens waarschuwd gewaarschuwd. Zelfs de huispagina's die worden, bij, die worden ja, ja. vanwege de, de muzikanten. En, dus vandaar dat die leeg is. dat er grote festival zijn, dan worden ze wel geplaatst. Maar ja, ja. maar van het weekend is het even rustig. Ja, want je, binnenkort heb je verder niks, niks te, te, doen. Nou, ik heb mijn agenda zo niet bij de hand liggen. Ah, maar eh, eh, eh, voor zover ik weet, dit weekend rustig en volgende week ook. En wat daarna komt, weet ik even niet. Ah, oké. Nou ja, dan... je bent altijd te boeken, zag ik, hè? Want uh, dan kun je gelijk even een beetje reclame maken op fransmoken.com. Ja. dan kan je, zag ik je telefoonnummer staan, zo ben ik ook aan je nummer gekomen natuurlijk. En dan, Ja, of, bellen of even een via mail. Ah ja, inderdaad. Info at Ja. Hey Frans, mag ik jou hartelijk bedanken voor, voor dit interviewtje. Is altijd goed. En dan ga ik zomers omdraaien. Is heel fijn. Hey, goed weekend, Frans. Ja hoor, dankjewel. Oké, okay, doei doei. Ik kijk door het raam en zie de zon daar staan dan denk ik dit wordt een dag Zonder zorgen maar met een lach Koorts, Dan trek ik mijn kleren aan Om naar een terras te gaan Kwazen die klinken, met vrienden wat drinken, zo kan ik de dag weer aan. Die warme zomerzon, talentje hoor Frans, daar wil ik van genieten die warme zonnestralen. zal dat het blijven ja, ja. Die warme zomerzon, daar wil ik van genieten. Die warme zonnestralen, zal dat het blijven kon. Koets Kumu. De tijd vliegt voorbij, met mijn vrienden aan mijn zij. Straks komt weer het moment, het signaal, ik sluit de tent. Waar ik niet aan denken moet, want ik voel me nu zo goed. Met vrienden wat drinken en glazen die klinken, is zo fijn om hier te zijn warme zomerzon. Daar wil ik van genieten, die warme stralen, Wou dat het blijven komt. Ik ook Frans, ik ook. Die warme zomerzon, daar wil ik van genieten. Die warme zonnestralen, wou dat het blijven komt. Koorts, Kubu. Even een bridge, jongens. Dit is een bridge. Een uh, eh, muziektermen. Het is heel professioneel. Ook in... Koorts. Die warme zomerzon. Een feest, jongens. Daar wil ik van genieten. Die warme zon. Holle wat Gambiaans. Van dat het blijven kon. Die warme zomerzon. Koorts. Daar wil ik van genieten die warme zonnestralen, totdat het blijven komt. Oh, en dan was er weer Frans Mokum en Zomerzon Op je radiotijd van vuige rock'n'roll is de status sweatshop. damn day in the sweatshop. Still feels like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm gon' shine. I'll pump it on to the end. turk It Out. Daarvoor De Staat, Sweatshop. En daarvoor dus Frans Moken met zijn kutmuziek. Zomerzon, wat een prutsig. Wel een sympathieke man trouwens. Dus ik voelde het nog een beetje lullig om heel hard af te gaan zeiken op de radio. Want het is eh, nou, gewoon aardig vent. Goed, het is tijd om eh, muziek te draaien waar je op kunt neuken. Godverdomme. Als het porno is, dan weet ik het ook niet meer. Het is Justin Timberlake. Ah, rock your body. but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll Want want baard. Daarvoor Blink-182, All the Small Things. en doen wat niet over mijn penis gaat. En daarvoor Justin Timberlake, Rock Your Body. En het is alweer klaar jongens. Keizerrijk zit erop. Eh, volgende week ben ik niet. Heb ik een feestje in Utrecht. Zo gaat dat. En uh, week erop ben ik er wel en dan heb ik gasten. Ja, daar zijn er mensen in de studio die hopelijk terugpraten. Oké, tot 11 eh, uur is dit Apollo 440 in één zak en bij de dub. Tot over twee weken.